Linde met het NOS-journaal. In de Stille Oceaan is een tsunami ontstaan na een zware zeebeving voor de kust van Rusland. Bij het schiereiland Kamchatka was een beving met een kracht van 8,7. Uit het dunbevolkte gebied komen nog geen berichten van grote schade of slachtoffers. Russische autoriteiten spreken van golven van 3 tot 4 meter hoog. De tsunami heeft inmiddels het noorden van Japan bereikt. Daar werden al waarschuwingen afgegeven. De impact is nog onbekend. Ook de Filipijnen en de Amerikaanse kusten van Alaska, Hawaii en Guam liggen in de gevarenzone. Oud-generaal Radko Mladic komt niet vrij. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde hem acht jaar geleden tot levenslang. Zijn advocaten vroegen om vrijlating vanwege zijn slechte gezondheid... maar het verzoek is afgewezen. Mladic is nu 83 en zit gevangen in Den Haag. Deze maand is het 30 jaar geleden dat de Bosnische Serviërs onder leiding van Mladic Srebrenica veroverden. 8000 moslimmannen en jongens werden toen vermoord. Oekraïnse vluchtelingen die op een opvangschip in Nijmegen verblijven... hebben een klacht ingediend over het eten. De bewoners spreken van extreem slechte voedselkwaliteit... en etenswaren die regelmatig over de datum zijn. Een anonieme bewoonster zegt tegen Omroep Gelderland... dat veel mensen op het schip last hebben van misselijkheid en buikpijn. De Duitse douane heeft een Nederlander betrapt met een koffer vol drugs... die Duitsland binnen probeerde te komen. De 48-jarige man zat in de trein naar Berlijn. Bij het station van Bad Bentheim, net over de grens, werd hij eruit gepikt. Zijn bagage bestond uit 30 kilo ecstasy en 5 kilo ketamine. De drugs waren volgens de douane bijna een half miljoen euro waard. De man verklaarde dat hij de koffers zomaar van iemand had gekregen. Het weer op wat kleine buien na een droge nacht.